start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De Iraanse ambassade in Den Haag is vanmiddag belaagd door demonstranten. Op een video op Facebook is te zien dat een groep van zo'n 15 mannen... over het hek klimt en het gebouw van de ambassade bekogelt met stenen. Het was een steunbetuiging aan de anti-regeringsdemonstranten in Iran. Er zijn acht mensen opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van verstoring van de openbare orde... en poging tot brandstichting. Tot voor kort stond er nog permanente politiebewaking bij de Iraanse ambassade in Den Haag. Waarom de politiepost is weggehaald is onduidelijk. In het geheim wordt al maanden onderzoek gedaan naar de Clinton Foundation van Bill en Hillary Clinton. Dat melden Amerikaanse media. Mogelijk is corruptie gepleegd bij de liefdadigheidsorganisatie. Volgens bronnen wordt onderzocht of geldschieters politieke gunsten hebben gekregen... in de tijd dat Hillary Clinton minister van Buitenlandse Zaken was. Dat was van 2009 tot 2013. De federale diensten willen er niets over zeggen. Het is niet het eerste onderzoek naar de Clinton Foundation. De organisatie zelf zegt dat het een truc is om de aandacht af te leiden... van het FBI-onderzoek naar de banden tussen Donald Trump en Rusland. Het is opnieuw onzeker of België zijn kerncentrales wel zal sluiten in 2025. Er ligt een energiepact, maar de grootste partij in België, de NVA, wil er geen handtekening onder zetten. De partij vreest dat de industrie in gevaar komt en denkt dat de stroom in België onbetaalbaar wordt als alle reactoren dichtgaan. De NVA wil in ieder geval twee kerncentrales openhouden. Minister Bijleveld van Defensie heeft een bezoek gebracht aan de basis in Jordanië waar de Nederlandse F-16 staan. De toestellen begonnen daar vandaag hun missie tegen IS in Irak en Syrië. Op de basis worden 150 Nederlandse militairen gelegerd. Het is de bedoeling dat de F-16's nog een jaar in Jordanië blijven. Het weer, veel bewolking en kans op een enkele buit, koud af tot een graad of drie.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 106.9 ZFN carrots. Take a look in that mirror. Now tell me Stuur jullie allemaal fijne dagen.